Zoals horecaondernemers en jongeren. Die willen aan het werk. Die zijn soms nu hun werk kwijtgeraakt terwijl ze net waren begonnen. En datzelfde geldt overigens ook hè, voor de mensen die via de tijdelijke contracten op straat zijn komen te staan. Of voor de ondernemers die het water naar de lippen staat. Ja, voor hen waren die twee maanden natuurlijk ontzettend lang. Want de verkiezingen zijn alweer twee maanden geleden. De informateur wil dus snel uit gaan zoeken wie er met wie wil samenwerken in een nieuwe coalitie. In Zwolle is iemand opgepakt die mogelijk betrokken is bij de dodelijke steekpartij in Zwolle. Aan het einde van de ochtend werd een man op straat neergestoken. Ambulancepersoneel probeerde hem nog te redden, maar dat lukte niet. De politie wil nog niet zeggen wie het slachtoffer en de verdachte zijn. Bondscoach Frank de Boer heeft Ryan Babel niet opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Dat is voor het eerst in jaren. Ook Kelvin Stengs van AZ zit er niet bij, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, dat is opvallend. Eh, er werd al wel eh, de, de laatste weken een beetje op gezin gezinspeeld... omdat hij toch eh, niet zo'n heel goed half jaar heeft na de winterstop. Is natuurlijk wel saillant. Is namelijk ook nog eens een keer de schoonzoon van, van Frank de Boer. En die laat hij nu dus, nu dus thuis. Het gaat dus om de voorselectie. Er vallen nog acht spelers af. En eindelijk is de reunieshow van deze serie opgenomen. Ah. I fooled around with Joey's sister. <gasps> well, that's not the worst part. What is the worst part? I can't remember which sister. <laughs> you see what men do? Don't tell me men are nice. This is men! Friends natuurlijk, alle zes acteurs doen eraan mee. Maar ook sterren als Justin Bieber, Lady Gaga en James Gordon zullen erin te zien zijn. De reunieshow is eind mei te zien bij HBO Max. Het weer vanmiddag met name in Limburg. Kans op regen met een klap onweer. Morgen wisselvallig en zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Huh. Kiss me more. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM meldt ruim 5600 nieuwe coronabesmettingen... ongeveer 450 minder dan de melding van gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting iets toe. In totaal worden nu 2250 covid-patiënten verpleegd. Informateur Mariette Hamer ontvangt maandag en dinsdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. En later in de week praat ze met jongeren en met sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. De Britse drager van de militaire Willemsorde is overleden, de Brit Ken Mayo. Hij was 104. In de Tweede Wereldoorlog was Mayo betrokken bij de bevrijding van Zuid-Nederland en raakte daarbij gewond. Het weer, van het zuiden uit buien, mogelijk met onweer. Morgen mistig en dan opnieuw buien en een graad of 16.